Maar er is ook veel kritiek, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Er is geen enkele partij die hierbij staat te juichen. Er is geen partij te vinden die hiervoor is. En vooral de partij waar Koen staatssecretaris voor is geworden, de PVV van Wilders... die gaat geen vergelijking uit uit de weg om de bezwaren duidelijk te maken. Eh, dit zei bijvoorbeeld het Kamerlid eh, Emiel van Dijk van de PVV eh, vorige week... toen de Kamer hier ook al over debatteerde. Zet ze met acht man op een cel en laat ze lekker staan slapen... maar laat ze niet eerder vrij. De vraag is nu of de staatssecretaris de Kamer alsnog kan overtuigen. Als dat niet lukt, of ze dan toch doorgaat met het plan... ondanks het risico om dan weggestuurd te worden. Ziekenhuispersoneel in het hele land gaat half april een dag staken, heeft vakbond FNV aangekondigd. Ze willen een betere CAO afdwingen. Het gaat om een staking voor alle zorg waar geen spoed bij nodig is. De Europese Unie heeft besloten de importheffingen op onder meer Amerikaanse whisky, motoren en spijkerbroeken met twee weken uit te stellen. Die heffingen zijn een reactie op de Amerikaanse heffingen op Europees aluminium en staal en hadden eigenlijk begin april in moeten gaan. Door het uitstel kan er langer onderhandeld worden met de VS over handel. En geen stunt voor het Indonesië van Patrick Kluivert. De kerstverse bondscoach coach moest met zijn ploeg tegen Australië... in de kwalificatie voor het WK voetbal. Maar ze verloren met 5-1. Toch is Kluivert trots op zijn elftal. We fought like lions. Uh, we never dropped drop down our heads. Maar unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the for the result. Not only for for us, for for the people, but uh, for everybody who is uh, supporting uh, Indonesia. Indonesië maakte nog kans om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Die kans is nu een stuk kleiner geworden. Het weer, wat wolken, maar vooral veel zon. Het is bijna overal tussen de 16 en 18 graden. Alleen langs de kust wat koeler. En morgen voelt als zomer. Dan wordt het op de meeste plekken boven de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Kwartiertje vertraging tussen Zaandam en afrit Weidewormer. De A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam een ongeluk bij de aansluiting met de A10. Nu 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 8 kilometer file met ongeveer een kwartier vertraging. En bij Volendam rijden langzaam op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn.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 The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my number, my your champagne. The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain. Cause everybody dancing looks like a superstar. The bells will strike at midnight of Alcazar.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 Het wordt een staking van één dag voor alle niet spoedeisende zorg. De bonden willen betere arbeidsvoorwaarden. De EU stelt de importheffingen op Amerikaanse producten met twee weken uit, tot half april. Daardoor is er meer tijd om met de VS te onderhandelen. De EU dreigt met extra heffingen op onder meer spijkerbroeken en sterke drank uit Amerika. In Indonesië kunnen meer militairen worden benoemd in overheidsfuncties. Het parlement heeft ingestemd met een wet waarmee dat wordt geregeld. Tegenstanders zijn bang voor repressie, zoals onder dictator Suharto.